met het NOS-journaal. In Aalst in België is een man van een carnavalswagen gevallen. Er is een ijzeren beugel afgebroken, melden Belgische media. De man belandde met zijn hoofd op de grond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. Vanwege het incident werd de optocht in Aalst even stilgelegd. Ook in het Duitse Niederkassel was een ongeluk met een praalwagen. Drie mannen verloren hun evenwicht en vielen naar beneden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op meerdere plekken in Limburg zijn feesttenten ontruimd vanwege sneeuw op het dak. Het gebeurde onder meer in Heerlen. Daar moesten feestgangers rond 8 uur vertrekken. Twee uur later kwam het doek deels naar beneden. Ook in Kerkrade zijn tenten ontruimd. Het winterse weer zorgde ook voor problemen in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Twaalf grote praalwagens kunnen door de sneeuw niet weg. Ze blijven de hele nacht in de binnenstad staan. Bij een Israëlische luchtaanval in Libanon zijn vier mensen gedood. Ze zaten in een auto die onder vuur werd genomen door een drone, melden staatsmedia. Volgens Israël was de aanval gericht tegen de Palestijnse terreurbeweging Islamitische Jihad. Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit in buurland Libanon. Zo was er zaterdag nog een aanval op wapendepots en raketinstallaties van Hezbollah. De politie heeft een bestuurder opgepakt voor het vervoeren van meer dan 300 flessen lachgas. Die lagen in een busje dat zwaar was beladen. De trekhaak kwam maar een paar centimeter boven de grond uit. De politie zag het busje rijden op de A12 bij Veenendaal en heeft de bestuurder dus aangehouden. Het gebeurde eerder, deze maand, maar is nu pas bekendgemaakt. Het vervoeren, produceren en verkopen van lachgas is nu ruim drie jaar verboden in Nederland.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 Ik ben nergens zonder jou. En wat een lach op jouw gezicht. Oh, daar oh, ben jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd waar. Ik ben nergens photographs chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round.